Michel Koenen met het NOS-journaal. Brabanders lijken ook vandaag gehoor te geven aan de oproep... om zoveel mogelijk thuis te werken. De ANWB meldde vanochtend geen files in Noord-Brabant en Limburg. En door het coronavirus zijn voor het eerst ook geen Nederlandse bloemen... op het Sint-Pietersplein met Pasen. De hoofdarrangeur zegt dat dat na goed overleg is besloten. In een ziekenhuis in Brussel is een patiënt van 90 overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de eerste dode in België. In het land zijn 267 mensen besmet met het virus. De Britse Centrale Bank heeft de rente verlaagd naar 0,25 procent. Dat is om de financiële gevolgen van het coronavirus te beperken. De Britten houden er rekening mee dat de uitbraak van het virus... de economie de komende maanden zal verzwakken. In Pakistan is een F-16 van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Islamabad. De piloot kwam bij de crash om het leven. Volgens Pakistanse media deed hij mee aan een oefening voor een militaire parade. op beelden op internet is te zien dat de F-16 een looping probeert te maken en te laat weer optrekt. En het eten in schoolkantines is de laatste jaren een stuk gezonder geworden. Wel zijn in de omgeving van scholen veel snackbars bijgekomen... waardoor het daar juist de verkeerde kant op gaat. Dat blijkt uit onderzoek en opdracht van de stichting Joch... die zich inzet voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Bijna een derde van de middelbare scholieren en mbo-leerlingen... snackt en luncht in de pauze buiten de schoolmuren. De gemeenten zouden meer moeten doen om dat te voorkomen. Het weer in het midden en het zuiden eerst nog regen of motregen. In het noorden blijft het droog met steeds vaker wat zon. In de zuidelijke helft blijft het bewolkt.